En het land stopt er nu dus helemaal mee. Denemarken gebruikt voorlopig ook het Janssen-vaccin niet is meer vaccinnieuws, want Pfizer komt met een meevaller. Ze gaan eind juni 50 miljoen doses van hun vaccin eerder leveren aan de EU. En voor Nederland zou dat een meevaller van 2 miljoen prikken zijn. In een paar Utrechtse kroegen wordt flink doorgedronken. Ja, pils. pils. <laughs> Ja, hetzelfde. Lekker biertje erbij. En daar is de proef begonnen met eerst testen en dan naar de kroeg. Honderdduizenden mensen hadden zich daarvoor opgegeven, maar er is maar voor een paar duizend mensen plaats. Down the Rabbit Hole gaat in juli niet door. Het festival wordt verplaatst naar eind augustus en is ook op een andere plek, namelijk het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. En Toon uit het Noord-Hollandse Zandpoort Noord weet niet wat hem overkomt de laatste dagen. Hij doet vrijwilligerswerk en rijdt met een autootje rond om zwerfvuil op te ruimen. Maar dat autootje staat op instorten. Een inwoner begon een digitale inzamelingsactie. Toon vindt het fantastisch. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Ik eh, schiet hier een beetje vol van. Wat de reacties ik midden eh, binnenkrijg. Ik hoop eh, dat ik nog lekker mijn eigen gangetje kan gaan met, met vuil opruimen. Maar ik vind het gewoon heerlijk. Er is al een paar honderd euro binnen. Niet genoeg om een nieuw karretje van te kopen. Maar Toon is al blij als hij er een reparatie van kan betalen. Het weer dan nog. Een paar buien nog vanmiddag. Misschien ook weer met hagel. Het is een graad of acht. Morgenochtend ook nog wat buien. Maar daarna is het voorlopig even klaar met regenen. Het wordt morgen ook iets warmer. Zo'n 10 graden. ZFM.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 temptation Safe in the wide open arms of hell We can go slow hours of morning Experience is cheap I should listen to the warning But the cradle is soft and warm Ma journée est passée à une de ces vitesses.